Door meegens met het NOS-journaal. In Hawaii zijn 23 mensen bij een uitbarsting van een vulkaan... werd geraakt door stenen. Vier mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zaten op een toerboot die langs de vulkaan Kilauea voer. Die vulkaan is sinds mei weer hevig actief. De toeristen wilden de uitbarsting van dichtbij zien. De autoriteiten in Hawaii waarschuwen al langer om niet te dicht bij de lava te komen... omdat er giftige gaswolken kunnen ontstaan. Maar sommige tour operators slaan die waarschuwingen in de wind. In één op de drie gemeenten steken criminelen geld in voetbalclubs of goede doelen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Criminele weldoeners sponsoren bijvoorbeeld de jeugdopleiding... betalen spelers of financieren voedselbanken. Zo proberen ze hun criminele activiteiten te verhullen. De meeste weldoeners zijn actief in Gelderland en Brabant. Vorige week werd in Amsterdam een zaalvoetbalvereniging uit de competitie gezet nadat de recherche had ontdekt dat criminelen jaarlijks tonnen in de club investeerden. Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, hebben een verklaring bij de Verenigde Naties ingediend. Ze vragen om hulp bij het beschermen van de woningmarkt tegen beleggers. De steden hopen dat de VN druk zet op nationale overheden om bijvoorbeeld iets te doen tegen investeerders die huizen opkopen, om die vervolgens met forse winst te verkopen. Een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot moet 15 dagen de cel in. Ook mag ze drie jaar niet bij sportevenementen zijn. Zondag renden tijdens de WK-finale in Moskou vier leden gekleed in politieuniform het veld op. Ze wilden zo protesteren tegen president Poetin. De drie andere leden van Pussy Riot moeten hun straf nog te horen krijgen. Het weer, het koelt af tot 15 graden vannacht. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af. In de middag valt er plaatselijk een regen- of onweersbui.